Het nummer is na de moord op advocaat Dirk Wiersum in september vorig jaar ingesteld... door de Landelijke Orde van Advocaten. De orde wil dat minister van Justitie Grapperhaus bedreigde advocaten beter beschermt... omdat de dreiging richting advocaten steeds meer toeneemt. In het hele land zoeken steeds meer jongeren hun toevlucht bij de crisisdienst jeugdpsychiatrie. Dat zegt de Vereniging van GGZ-organisaties. In sommige regio's is het aantal crisismeldingen met 30 tot 60 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar. Het gaat vaak om jongeren met zelfmoordneigingen en met ernstige eetstoornissen. De grootste stijging was in de Randstad, West-Brabant en Oost-Nederland. De coronapandemie zou een verklaring zijn voor de stijging. De brandweer van Den Haag heeft dinsdag enige tijd in de Hofvijver gezocht... naar een pan die een demonstrant vorige week tijdens een lawaai-protest in het water liet vallen. Met de pannenherrie wilden de actievoerders de televisietoespraak van premier Rutte verstoren. Het Haags Historisch Museum wil de pan graag toevoegen aan een expositie over het coronavirus. En dus gingen Haagse brandweermannen op onderzoek uit, maar de pan is niet gevonden. En dan voetbal. In de Eredivisie werden gisteravond vier wedstrijden gespeeld. PSV won na een 1-0 achterstand. Uiteindelijk met 4-1 van VVV Venlo. FC Twente verloor in eigen huis met 0-2 van Sparta Rotterdam. Fortuna Sittard won met 2-1 van RKC Waalwijk. En FC Emmen tegen Utrecht eindigde in 2-3. Woensdag worden er vijf duels gespeeld en komen onder andere Ajax, AZ en Feyenoord in actie. En dan het weer in het noorden mogelijk mist. In de rest van het land kan het regenen.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 Yeah. But what if I, what if I trip? 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, lifting me up, lifting me up. They tear me down, tearing me down. Yeah, I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go keeps them in control.